Het vernietigen van de tunnels van Hamas is het belangrijkste doel van het Israëlische leger, zei Netanyahu. Basketbalclub LA Clippers kan worden verkocht. Dat heeft een rechter in Californië bepaald. Oud-Microsoft-topman Balmer wil 2 miljard dollar betalen voor de NBA-club. Maar eigenaar Sterling van de Clippers was tegen de verkoop. De rechter vindt dat de vrouw van Sterling het alleen recht heeft op de verkoop... omdat haar 80-jarige man mentaal onbekwaam is verklaard. Hij begint te dementeren. Sterling werd in april levenslang geschorst en gedwongen zijn club te verkopen na racistische uitlatingen. In eerste instantie ging hij akkoord met de verkoop, maar later trok hij zijn toestemming weer in. De Verenigde Staten zeggen dat ze aanwijzingen hebben dat Rusland meer raketlanceerinstallaties wil leveren aan de rebellen in het oosten van Oekraïne. Volgens Washington hebben de pro-Russische separatisten nog altijd de beschikking over het systeem waarmee vermoedelijk het vliegtuig van Malaysia Airlines is neergehaald. In een kanaal in Terheide bij Breda is een lichaam gevonden. Het was verpakt in een groot stuk plastic. Het pakket werd ontdekt door een voorbijvarende schipper die de politie alarmeerde. Die bracht het lichaam met duikers aan land. Het is niet bekend of het een man of een vrouw is. Het weer, de buiigheid neemt af, maar helemaal droog wordt het niet. Overdag valt vooral in het zuidoosten nog een enkele regen- of onweersbui. In de rest van het land is het droog en zonnig. Het wordt 24 tot 27 graden.